Kees met het NOS-journaal. Oudbestuurder Erik Staal heeft bij zijn vertrek bij woningcorporatie Vestia ruim 3,5 miljoen euro meegekregen. Dat heeft minister Spies laten weten naar aanleiding van Kamervragen. Volgens de minister ging het niet om een vertrekregeling, maar om afspraken die al eens een contract stonden om een pensioengat te voorkomen. Spies noemt het bedrag ongepast voor een woningcorporatie. Erik Staal stapte begin dit jaar op na ophef over de financiële problemen bij de Zuid-Hollandse woningcorporatie. Prins Friso is vertrokken uit Oostenrijk. Hij is vanmiddag rond twee uur met een ambulancevliegtuig vertrokken. Zo hebben de politie en het vliegveld van Innsbruck laten weten. Waarschijnlijk gaat Prins Friso naar Londen, waar hij zal worden opgenomen in een revalidatiekliniek. Prins Friso lag na zijn ski-ongeluk in een ziekenhuis in Innsbruck. Afgelopen vrijdag werd bekend dat hij zwaar hersenletsel heeft opgelopen. Hij ligt in coma en er is twijfel of hij daar nog ooit uitkomt. Prins Friso woont met zijn vrouw, prinses Mabel en hun kinderen in Londen. Oostenrijkse media melden dat de koninklijke familie dit weekend uit Leg vertrekt. Aan de landelijke onderwijsstaking volgende week dinsdag doen bijna 1400 scholen mee. Dat hebben de onderwijsbonden laten weten. De leraren leggen het werk neer uit protest tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Het kabinet wil 300 miljoen bezuinigen op leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Volgens de bonden zullen tienduizenden leraren meedoen aan de actie. Bij Philips Lighting in Roosendaal verdwijnen 200 van de 500 banen. Dat heeft het bedrijf vanmiddag gezegd tegen het personeel. De productie wordt grotendeels verplaatst naar Polen. Vorig jaar werd al aangekondigd dat er bij Philips wereldwijd 1400 banen verloren zouden gaan. Vakbond FNV wil een onderzoek naar nut en noodzaak van de verplaatsing naar Polen. Mogelijk komen er acties. Het weer, vrij veel bewolking. Vanavond en vannacht kunnen er mistbanken ontstaan en koelt het af tot een graad of 6. Morgen droog, af en toe zon en 12 graden.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 Who, who, who, who, who let the dogs out? But the party was nice, the party was pumping. Hey, yeah, yeah, yo. And everybody having a ball. Hey, hey, yeah, yo. Until the fella started him calling. coffee, Bosch koffie scruffy, bad scruffy.